Vannacht is gewerkt aan de zijn wissels rond Rotterdam. Doordat die werkzaamheden uitliepen, konden er geen treinen rijden vanochtend. Om 8 uur werd het treinverkeer weer opgestart. Tijdens een show in Las Vegas heeft vrijdag opnieuw een acrobaat van Cirque du Soleil een ernstig geval gemaakt. De man is in het ziekenhuis opgenomen. Zijn conditie is stabiel, meldt het circus. De acrobaat slipte tijdens de act Wheel of Death in de show Zarkana, waarbij twee acrobaten in enorme wielen staan en op grote hoogte sprongen maken. De show werd direct stilgelegd. Onlangs kreeg het van oorsprong Canadese Cirque du Soleil een boete van ruim 18.000 euro opgelegd... naar aanleiding van een fatale val van een Franse acrobaten in juni. In Kosovo zijn de stembureaus opengegaan voor gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst doen ook de Serviërs in het noorden van Kosovo mee. Tot nu toe organiseerden zij eigen verkiezingen... maar daar kwam een eind aan door een akkoord... dat de Serviërs in het noorden meer autonomie geeft. Veel Serviërs zien dat akkoord als verraad... en de verwachting is dan ook dat zij de verkiezingen op grote schaal boycotten. Kosovo maakte altijd al deel uit van Servië... maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk. De republiek heeft een grote Albanese meerderheid, maar vooral in het noorden wonen ook Serviërs. Het herdenkingsprogramma voor Prins Frizo heeft gisteren 900.000 kijkers getrokken. De NOS zond het programma aan het eind van de middag uit op Nederland 1. Het had een marktaandeel van bijna 29 procent. In het programma waren beelden te zien van de herdenkingsdienst die eerder op de dag in Delft was gehouden. Het best bekeken programma was gisteren Holland's Got Talent van RTL 4. Daar keken ruim 2 miljoen mensen naar. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer. Het waait flink, aan zee hard of stormachtig. In de middag neemt de wind af, het blijft regenen met af en toe zon.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 We beginnen lekker rustig aan Dan zeggen schenk je kopje koffie maar vast in. Misschien wat thee op de vroege morgen, de zondag. In ieder geval genieten van mooie muziek. We beginnen met Dave Cruisen. Love is here to stay. De liefde blijft voorlopig de komende twee uur bij u in de huiskamer. in de gaten. De liefde die blijft gewoon eh, lekker in de huiskamer hangen. En misschien wel in uw auto als u meeluistert. Eh, op weg naar een, eh, een vriend, een kennis. Maakt allemaal niet uit. Blijf gewoon luisteren tot 12 uur naar Radio Zandvoort. Want ik heb heel veel moois voor u om van te genieten vanmorgen. Onze Lady of Jazz, Rita Reis. Ja, ze is helaas niet meer. Maar ze heeft hele mooie muziek achtergelaten. En ik zeg altijd maar, dit kan je gewoon niet meer van me afpikken. They can't take that away from me. you sip your tea. The memory of all they No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams. ze lekker niet meer van hem afpikken. They can't take that away from me. Rita Reis was dat natuurlijk. Ja, eh, ik wil u niet dat lijntje houden, luisteraars. En ik wil ook geen zins langs de lijn plaatsen. Maar misschien wil u dat, eh, die geweldige tune van Langs de Lijn... van het geweldige orkest van Quincy Jones wel eens een keer helemaal horen. Dat kan, daar komt hij. Change. En zo heet het. Zandvoort is wel wakker nu. Ik ben Cheryl Duijf en eh, tot 12 uur vanmorgen zoek ik wat heerlijke jazzmuziek voor u uit. Eh, jazz is natuurlijk een eh, muzieksoort waarbij muzikanten alleen of gezamenlijk improviseren op allerlei muziek. En het moet voor mij niet te moeilijk worden. Ik wil niet te hebben, dan lijkt het net of ze aan het stemmen zijn in plaats van aan het spelen. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Ik ga gewoon voor wat heerlijke ontspannen jazzmuziek zorgen is per slotverrekening een prachtige ochtend vanochtend. Ondanks het feit dat er af en toe een buitje valt. Schijnt hier een flauw zonnetje in Zandvoort. Dus ik zeg bij mezelf, oh, what a beautiful morning. Nou, wie kan dat nog mooier zeggen? Met een prachtige stem, Ray Charles. Een beetje mijn naamgenoot, althans voor het tweede gedeelte van zijn naam. Met het geweldige orkest van Count Basie. There's a bright golden haze in the meadow. I peep out. There's a bright golden haze in the meadow. The cone is as high as an elephant's eye. and it looks like it's climbing clear up to the sky. Well, I say, oh, what a beautiful morning. Yeah. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there got a beautiful feeling. Everything's, everything going my way. Y'all come on now. Oh, the cattle are standing like statues cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eye. She said, Oh, what a beautiful morning. Yeah. Well, what a wonderful day. I want y'all I like music. The breeze is as busy, it don't miss a tree. And a little old weeping willow is laughing at me. She said, Oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. But I got everything going my way, my way. Oh, baby. Oh, baby. I wanna thank you, little girl, for such a wonderful day. Nou, als het sneeuwen, hagelen, regenen, stormen, het maakt allemaal niks uit. Het is sowieso een prachtige dag, een mooie start, dankzij eh, Rachel, Wat een mooie stem had die man toch. Jammer dat hij er niet meer is, maar eh, vlak dat orkest ook niet uit, hè is eh, een zwingende geheel en eh, daar hou ik van. En het tempo van het nummer, luisteraars, dat was een, eh, een jazzwals. Zo wordt het genoemd. Een, een, jazz, een jazzwalsje, ja inderdaad. maar er is niet alleen een jazzwals uh, gecreëerd door dat grote orkest dat we net hoorden van Count Basie. Nee, Dave Brubeck die heeft daar gewoon ook al mee gedaan. En die doet het op zijn eigen manier. It's a reggae waltz. Luister maar. Thank you. natuurlijk ook alle eer en alle lof voor eh, Joe Morello. Drummer Joe Morello, helaas ook al overleden. Maar natuurlijk, ja, de grote kracht ook eh, in de band van eh, Dave Brubeck. u kent natuurlijk Take 5, dat is al grijs gedraaid het nummer... dus dat heb ik vanochtend niet voor u uitgekozen. Maar wel It's a Reggae Waltz, wat u juist hoorde. Nou, Joe Morello, en ik weet niet of dat bij u thuis ook het geval was... maar ik hier in de studio het linkerboxje, daar hoorde je zo heerlijk die drums. En de, rechterbox, de rest van de, muzikanten. Prachtig stereo-effect. Als u een goede installatie heeft thuis, daar heeft u daar eh, ongetwijfeld van eh, mee kunnen genieten. Houdt u van koper, luisteraars? Ja, misschien niet van koper poetsen, maar ik bedoel natuurlijk eh, blaasinstrumenten. Trompet, saxofoon, schuiftrombone. Dan moet u eens genieten van het volgende nummer. En er wordt een beetje, eh, eh, aan, de, aan de houtkant wordt er een beetje gesprongen. Jumping at the Woodside. Het orkest van Count Basie eh, en met Lambert en Hendricks en Ross. Nou, let echt op het koperwerk, want het is fenomenaal. zo kon spelen, mensen. Heerlijk uitblazen. Ja, heerlijk dat u naar Radio Zandvoort luistert. ZFM Zandvoort, want eh, dat is een goed plan. Zeker als je net hebt uitgeslapen. Dan, eh, dan word je heerlijk wakker met de heerlijke muziek. Mijn naam is Jacques en ik, eh, ik ga ervoor zorgen dat u nog meer kunt genieten. Nou, vooruit voor de liefhebbers van Dixieland muziek. Het jazzband Ball, de Dutch Swing College Band... onder leiding van Peter Schilperoort. altijd heel vrolijk van. Ik weet niet hoe je eh, Dixieland muziek ervaart. Maar voor mij is het gewoon, eh, zijn het vitamintjes voor het hart, zal ik maar zeggen. Heerlijk. Ehm, nou, misschien zegt u bij uzelf, eh, Duif, doe nou even een beetje rustig aan. We hebben nou wat opzwepende muziek gehad. Geef nou ons nou eens eventjes de kans om eventjes relax van ons kopje koffie... ons bekertje warme chocolademelk of ons kopje thee te genieten. Nou, wie ben ik, luisteraars? Ik ga gewoon de regenboog erbij halen. Over the Rainbow, El de Miola. Miola was dat. Geweldige gitarist. En ik hoop dat hij bij u ook een eh, gevoelig snaakje heeft geraakt. Zo gevoelig zelfs dat u eh, misschien wel eh, bij uzelf denkt van... oh jee, dankzij al die heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort... mis ik de mis? Ja, mis ik de mis? Dat kan. Dat je zegt van ik had eigenlijk naar de kerk willen gaan... maar ik kom nooit meer op tijd voor de mis. Nou, dan zorg ik dat je gewoon wel op tijd komt. En ik heb Frank Sinatra te hulp geroepen. Get me to the church on time breng me op tijd bij de kerk. getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. time. I got to get there in the morning, spruced up and looking in my prime. Girls come and kiss me, say that you'll miss me, get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor. If I am whistling, out the door, I'm getting compass, kick up a rumpus, get me to the church, get me to the church. am whistling right out the door. I'm getting married in the morning. Ding dong, they're gonna chime. Girls, come and kiss me. Say that you miss me. Get me to the church. Get me to the church. For Pete's sake, get me to the church. On dang, ding dang, ding dang, ding dang, ding dang, ding dang. Ding dang. Ja, dankjewel, dankjewel. I think I made a point. yeah, get me to the church on time. Ding dong, hij hebt zelfs de klokken nog voor een geluid. Frank Sinatra. Als u nou bij uzelf denkt van... hebben we nou het beste op muziekgebied gehad?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 Dat is Jesse van Ruller, dames en heren, de Jesse van Ruller. Ja, eh, dat was Hans Steven. En, is zijn performer als jazzmuzikant, als jazzzanger dan wel te verstaan. We kennen hem natuurlijk allemaal van die mooie conferences... waarbij hij af en toe best een beetje gurf is. Maar hij trekt altijd nog volle zalen. Een vol carré, eh, maakt niet uit waar hij optreedt. Het is altijd eh, uitverkocht. En je moet s ochtends al heel vroeg in de rij staan... wil je daar een, een kaartje voor bemachtigen. Hans Steven heeft zich dus ook gewaagd aan het jazzrepertoire. I Get a Kick Out of You. Een heel bekend nummer, luisteraars. Wat ik eh, nu voor u eh, te gehoren laat brengen door... Eh, even spieken wie dat ook weer is. Labo Cifaro, of Labo... Nou, ik kan het niet goed ontcijferen. Met Bob Broekmeijer in ieder geval. I Get a Kick Out of You. was Matt Dusk. Hij lijkt een beetje op Michael Bublé, het is hem niet. Maar hij is back in town en zo heet ook het nummer.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 So let's jump this man break around Cause your man is back in town So let's jump off of this man break around Cause your man is back in town ZFM Zandvoort, daar luistert u naar luisteraars. Uh, mijn naam is Charles Duif en ik kijk op mijn klokje. Nou, het eerste uur is alweer wat, uh, eh, zowat voorbij, maar helemaal geen nood, want ik blijf gewoon uh, tot 12 uur bij u met heerlijke jazzmuziek. Eh, en af en toe misschien een uitstapje naar wat, eh, jazz soul. Maakt allemaal niet uit. Als het maar zwingt, daar gaat het om. Eh, toen u vanochtend wakker werd, luisteraars, dacht u misschien wel... toen u naast u op het kussen keek... You step out of a dream. Als het om uw vriendje of uw vriendinnetje gaat.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 You stepped out of a cloud. I want to take you away, away from the crowd. I want to take you away gewoon uit een droom gestapt. Ja. Ik ga even met mijn pop spelen, luisteraars. En zo zeggen, ja, duif, wat, wat, doe je nou? Je bent toch eh, DJ vanochtend. En, eh, nou, eh, nog een belangrijke DJ, want je doet ook nog jazzmuziek... en dan ga je met een pop zitten spelen. Ook nog wel een satijnen pop. Maar is niet zomaar een satijnen pop. Zeker niet als Toet Stielemans mij helpt spelen... Saturn Doll.